Drie uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De activiteit in de Nederlandse industrie is in februari toegenomen... na een lichte krimp in januari. Het blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers Navy. De inkoopmanagersindex van Nevi kwam in februari uit op een stand van 50,3, de hoogste stand in zes maanden. Een uitslag lager dan 50 duidt op krimp in de sector, een score hoger dan 50 op groei. In februari werd iets meer geproduceerd en het aantal nieuwe orders nam toe. De exportorders stegen voor de tweede maand op rij en dat gebeurde in het hoogste tempo sinds mei vorig jaar. De slag om de Syrische stad Homs lijkt de eindfase te zijn ingegaan. Tanks en militairen van het Syrische leger zijn de wijk Baba Amro binnengetrokken. Die wijk ligt in het zuidwesten van de stad. Gebouw voor gebouw wordt uitgekampt op zoek naar opstandelingen van het vrije Syrische leger. Baba Amro geldt als het bolwerk van het verzet in Homs. De wijk ligt al meer dan drie weken onder vuur van het Syrische leger. Sigarettenfabrikanten hoeven op hun pakjes die in de Verenigde Staten worden verkocht... niet met foto's te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van roken. De schokkende afbeeldingen van rottende tanden en zwarte longen... zijn in strijd met de grondwet van de Verenigde Staten, zo bepaalde een Amerikaanse rechter. Hij wees erop dat de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting in het geding is. De overheid mag een fabrikant een mening niet opleggen. In het middenwesten van de Verenigde Staten zijn zeker negen doden gevallen door tornado's. In Harrisburg, in Illinois, vielen zes doden. Door het natuurgeweld werden ruim 300 huizen vernield... en verder gingen er tientallen bedrijfspanden tegen de vlakte. Er werden windsnelheden gemeten van 270 km per uur. In Missouri vielen drie doden en ook daar is de schade groot. En verder zijn er meldingen van schade door tornado's uit Indiana, Kentucky, Nebraska en Kansas. En dan het weer, bewolkt en nevelig. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het wordt vannacht 7 graden, in de ochtend nog grijs, later kans op zon.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 I wake up crying are sobbing and a sighing and a wondering just what went wrong. Pretty baby, I was good to you. Why'd you go and make me blue? I need your arms. wake up crying after tossing and turning and a yearning the whole night long. Pretty baby, please come back to me. Save me from this misery. Oh, baby, won't you save me from this misery? Oh, baby, won't you save me from... Helemaal in de put, helemaal lurvete. Dat had hij in 1961, Del Shannon. En hij maakte er een liedje over onder de titel... I Wake Up Crying. Het tweede uur van de nacht in anders bij de Vader op Radio 1... staat zoals gewoonlijk in de tikken van de sterfgevallen van de afgelopen week. En het zijn er nogal wat, een handjevol. Niet mensen die eh, het NOS-journaal hebben gehaald. Laat staan de opening van het NOS-journaal waren. En we besteden natuurlijk ook aandacht aan het overlijden van de zanger van de Monkeys afgelopen dag, Davy Jones. En verder komen we even terug op een eh, opname die ik vorige week eh, ook in het kader van uh, sterfgevallen draaide. een opname van Dory Previn, Lady of the Braid. Kortom, genoeg <laughs> om na te luisteren. Een grote gevarieerdheid aan repertoire zal het komend uur... en in ieder geval tot zes uur aan je voorbij komen. Dit is nieuw. Dit is van een Engelse band, Goldtrap. Melancholy is de titel van de jongste single uit het album De Singles. patterns on your sheets. All of Now Baby Blue. Een van de composities die Bob Dylan in zijn eh, carrière ooit schreef. En je hoorde de versie van Van Morrison. Van Morrison, van trouwens eh, bekend is geworden dat hij naar het North Sea Jazz Festival komt. En niet alleen hij zal komen, natuurlijk niet. <laughs> er komt er een eh, keur aan artiesten. In ieder geval tot nu toe bekend is dat daar zullen verschijnen. Tony Bennett, Pat Metheny en Lenny Kravitz en Van Morrison dus. Maar uit de jonge jaren ten tijde van Them, want dat was de band die in de jaren 60 had, hoorde je nog eens een keer. It's all over now, Baby Blue. Muziek waar beelden bij horen. Allereerst beelden van een eh, tv-commercial van een... Eh, Japans automerk Nissan Micra. Afgelopen week eh, zag ik hem voorbij komen op de televisie. Dat autootje met deze muziek erbij. Uit de jaren 70, 1979. 1979 gebruikt bij de commercial van een hartstikke nieuwe uitvoering van de Nissan Micra. Op de reclame tv zal je hem regelmatig voorbij horen komen. Deze van eh, Lina Lovitch, Lucky Number, de titel van het nummer. Lina Lovitch is een eh, Amerikaanse die voornamelijk vanuit Engeland werkte... en daar haar bescheiden succes had met dit eh, Lucky, Lumber, Lucky Number... Afgelopen weekend was wel de, het weekend voor de film The Artist of L'Artiste. Allereerst eh, aan het begin van het weekend werd de film onderscheiden met drie Césars. De Franse Oscar, zeg maar. En een paar dagen later eh, kwamen dan de echte Oscars. Namelijk die voor eh, beste regie, beste acteur, beste kostuums, beste muziek en beste film. De stille film waar een aardige parodie is gemaakt Waar een aardige parodie van is gemaakt in De Wereld Draait Door afgelopen maandag. De Belgen die hadden ingezet op eh, een Oscar. En dat zou dan de Oscar worden voor eh, de beste buitenlandse film. Zij, eh, de Belgen hadden namelijk ingezonden de film Runskop. Nou, die eh, prijs van de, eh, de beste buitenlandse film... die ging naar de Iraanse film Separation. Maar toch hadden de Belgen nog een eh, ja, soort van, van pleister op de wonden. Want die Oscar voor beste muziek die ging dan naar The Artist... En de muziek van The Artist is gemaakt voor een groot deel door de Brussel Philharmonic onder leiding van Ernst van Tiel. Brussels Philharmonic onder leiding van Ernst van Tiel... met een nummer dat heet eh, George Valentine. En George Valentine, dat is de hoofdrol, hoofdrolspeler eh, gespeeld door Jean Dujardin... Die dan ook de Oscar kreeg voor beste acteur in de film The Artist. De Artist die de komende maanden in ieder geval nog op eh, diverse plaatsen in Nederland in de bioscopen te zien is. Een aanrader in ieder geval. Dat <laughs> hoeft geen geen betoog, zeker met het aantal prijzen die eh, tot nu toe zijn eh, gevallen voor deze film. Oscars, BAFTA's, César's noem maar op. Zo dadelijk kom ik terug op eh, dat liedje van Dory Previn... wat ik vorige week draaide. Maar eerst deze Sneak Into My Room. En dat is van James Levi... the blood's red. Well, I feel darkness and I feel rain. I want to kiss you, but I must refrain. Well, I've already got someone to run to. I think you're pretty just the same. Oh, believe me when I say the society will make us pay. Oh, no, sneak into my room under the cover, staring at the moon. And we can touch all night. Lie to your boyfriend, tell him what you like. Cause he just a punk, and I'm in a funk. zo'n naam. James Levi and The Blood Red. Maar het gaat wel om een heel eh, sympathiek liedje. Sneak Into My Room, de titel daarvan. Nogmaals de naam van eh, de band James Levi and The Blood Red. Een liedje geproduceerd door, <laughs> door de bassist van eh, Coldplay. Hm. Kijk eens, die jongens doen ook wat in de vrije tijd. Vorige week toen draaide ik na naar aanleiding van het overlijden van Dory Previn... het liedje Lady with the Bride. En toen heb ik ook verteld dat in de jaren 70 een eh, Nederlandstalige versie kreeg... in de uitvoering van uh, Jasperine de Jong. En toen dacht ik, eh, naïef als ik was, nou, die draai ik voor dan in de eerstvolgende uitzending van De Nacht Klinkt Anders. Ik ben thuis in mijn LP-verzameling gaan kijken, maar na zes verhuizingen <laughs> kon ik die LP niet meer vinden... Eh, toen ben ik nog bij een aantal andere adressen langs gegaan. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga langs bij eh, het kleinkunstgeweten van de publieke omroep, Kik van der Veer. En Kik van der Veer die, eh, die stuurde me hem binnen no time op. Die Nederlandstalige versie van The Lady with the Braid. Jasperine de Jong, nachtje bleven slapen. Je moet zelf maar beslissen of je hier wilt blijven slapen, maar per slot woon je verschrikkelijk ver weg. Zo ver weg, zo ver weg, je hebt gedronken. Zo ver weg en dat in het donker. Zo ver weg en dan alleen over de tweebandsweg. Hang je jasje maar op die stoel daar en de rest ook, <laughs> ik bedoel maar Slaap je meestal in pyjama of juist niet, of juist niet? Vind je het goed als ik het licht branden laat? Vind je het goed als ik het raam open laat? Moet ik voor jou de wekker zetten of hoef ik daar niet op te letten? Drink je s'morgens liever koffie of thee? Achter in de gang is de wc. Hoe vind je het uitzicht op die bomen? Weet jij s'morgens nog je dromen? Zeg maar niks. In de badcel heb ik scheerspullen staan. Slaap je meestal moeilijk in of juist vlug? Kom je nog een keertje terug? Wat zeg ik nou? dat was natuurlijk niet zo moeilijk bedoeld. Maar dat had je misschien zelf al gevoeld. Je moet zelf maar beslissen of je hier wilt blijven slapen. Maar per slot woon je verschrikkelijk ver weg, zo ver weg. Ach, zijn woorden niet wat overbodig? heb je zo verschrikkelijk nodig. En per slot woon je verschrikkelijk ver weg. Zo ver weg, je hebt gedronken. Zo ver weg, en dat in het donker. Zo ver weg, en dan alleen over de twee tweebaansweg. Zo ver weg, en dan alleen over de tweebaansweg. Zo ver weg en dan alleen over de tweebandsweg. Jasper Jong, met een liedje van Dory eh, Previn. De Nederlandse tekst is van Ben Roelds. En onder de Nederlandse titel werd het destijds uitgebracht... Nachtje blijf ik slapen. Jasperine de Jong, nogmaals bedankt aan eh, Kik van der Veer... die mij deze opname in no time eh, digitaal opstuurde. Het is in 1975 uitgebracht op een langspeelplaat onder de titel eh, Jasperine de Jong Solo Tour de champ. En trouwens, nu ik het toch een Kik van der Veer heb... Eh, voorheen had hij op Radio 2, dat is ook alweer eh, twee jaar geleden, geloof ik. Dus niet langer geleden is een programma uh, Andermans veer. dat was op Radio 2. Tegenwoordig is het een rubriek geworden in de ochtenduren in het programma Arbeidsvitamine. En dat brengt ons eh, bij de sterfgevallen van de afgelopen week. Zo is er Mike Melvoin. Mike Melvoin, ja, dat is een hele belangrijke man toch? Want eh, hij is vooral studiomuzikant geweest, pianist... en heeft met de meest uiteenlopende artiesten gewerkt. Ik noem Unstan Getz, John Lennon, Natalie Cole, Tom Waits... The Beach Boys heeft onder andere het een ander gedaan op... Eh, het album Pet Sounds uh, werkte ook met Barbara Streisand, Tony Bennett, The Jackson 5, en Frank Sinatra.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 My, my. Toetsenist eh, Mike Melvoin, vorige week overleden op eh, 74-jarige leeftijd Zoals ik zei, werkte meer aan een heleboel... Eh, en dan de meest uiteenlopende plaatproducties. En een daarvan was eh, That's Life van eh, Frank Sinatra. Zijn we toegekomen aan een blueszanger die afgelopen zaterdag aan een beroerte overleed. Volgende maand zou hij 80 jaar geworden zijn. Waar niet dat hij afgelopen zaterdag een beroerte kreeg. Hier is die blueszanger, gitarist en mondharmonica-speler Louisiana Red. where Louisiana Red was born. But I wanna be back down there with my baby, way back down yonder. gonna fall down on my many knees. I'm gonna see my grandmother, and I'm gonna fall down on my many knees. I'm gonna forget and beg. Oh, will you take your son home, you please? Well, then play your guitar. my poor heart Freighting Blues, je hoorde de stem, de inmiddels verstomde stem van Luciana Red... die eh, afgelopen weekend overleed aan de gevolgen van een beroerte. Louisiana Red, Freighting Blues, een opname die hij maakte in de jaren 70. Hij maakte meer dan 50 LP's en was ook gastmuzikant op LP's van onder andere John Lee Hooker... Champion Jack Dupree, Albert King, Ronnie McGee en vele anderen. Had ik het zojuist over eh, die eh, pianist Mike Melvoin... die dan eh, ook actief was bij de opname van Frank Sinatra's That's Life. Die pianist die was dus ook, wat ik al zei, betrokken bij de opname Pet Sounds van de Beach Boys... Zo ook Billy Strange, die eh, afgelopen week op 81-jarige leeftijd is overleden. De man die was ook eh, als muzikant betrokken bij uh, Pet Sounds, speelde daar onder andere op gitaar. En die Billy Strange, die heeft ook nog een aantal composities geschreven. Zo is hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor A Little Less Conversation... wat in 2002 een wereldhit was het was ooit een hit, een plaat van Elvis Presley. Maar het werd heel bekend toen Junkie XL daar een remix van maakte. En die Billy Strange, 81 jaar oud is die geworden... was ook de componist van dit liedje. Waar Chubby bekend mee is geworden. Nou, Chubby was al bekend met zijn twistliedjes. En dit was in de slipstream daarvan. De Limbo Rock. Strange, een grote naam is het niet... maar hij is heel belangrijk geweest voor tal van opnamen... in de geschiedenis van de popmuziek. Componeerde onder andere deze limbo rock... waarmee Chubby Checker in de jaren 60 een hit had. En die Billy Strange was als gitarist... Eh, naast die opname van Pet Sounds van de Beach Boys... ook betrokken bij plaatopnamen van Nancy Sinatra... Jan and Dean, The Ventures, Willie Nelson, The Everly Brothers... Wanda Jackson, Randy Newman, Annette King Cole en vele anderen. Een echte studiomuzikant. Daarnaast componeerde hij ook filmmuziek. En dan komen we weer terug bij Elvis. Hij componeerde namelijk eh, de soundtrack voor eh, twee films van eh, Elvis Presley. Little a Love, Love a Little en The Trouble with Girls. En dan naar de jazzmuziek. Saxofonist Red Holloway, afgelopen weekend overleden. 84 jaar werd hij en hier hoor je hem samen met Ossie Smith. woman wants to grow with me because I want to settle down, try to raise a family. you see, I'm kind of in a hurry. It's time's passing by. Well, I'm kind of in a hurry. Cause time's passing by. If I don't find a woman soon, won't be too much long, too much time to try. That's why I got a gal. The girl lives way up on the hill. Listen, you see, I got a gal living way up on the hill. Every morning, she wants to quit me. Lord, but I, I love her still. Listen she has got eyes like diamonds, teeth shine just like gold. My baby's got eyes like diamonds, teeth shine like gold. Every time she kisses me, she sends my mellow soul. Said, do it, baby, cause you're so pretty. But you gotta die one day. Baby, you're so pretty. I know you got a dime one day. And all I want's a little loving before you pass away. Hey, hey, hey, hey, hey. O.C. Smith, ladies and gentlemen. O.C. Smith, let's give him another nice round of applause. All right, O.C. overleed afgelopen zondag op 84-jarige leeftijd. Je hoorde de saxofonist, de tenor-saxofonist Red Holloway in Beck's Groove. En de stem die hoorde die was van uh, eh, O.C. Smith. Red Holloway, die eh, heel jong, <laughs> hij was eh, nog een kind... begon met het spelen op de banjo en de mondharmonica... maar toen hij 12 jaar was, toen pakte hij de saxofoon, de tenorsaxofoon... en eh, ging vervolgens daarop verder studeren. Uiteindelijk belandde hij op het eh, conservatorium in Chicago. En tijdens die eh, schoolperiode werkte hij ook in een big band. muziceerde hij in een big band en hierin werkte hij samen met onder andere... Johnny Griffin en Eugene Wright. Dan werd afgelopen avond bekend dat gisteren in zijn slaap is overleden de zanger van de Monkeys, David Jones, 66 werd hij. Don't go, is where you belong. So wipe the tears from your eyes. Jones, ooit het boegbeeld van de Monkeys. Hoewel er ook andere interessante muzikanten bij waren... zoals bijvoorbeeld Michael Nesmith. Maar David Jones is eh, gisteren overleden op 66-jarige leeftijd. Hartstilstand tijdens zijn slaap. De Monkeys, uh, hier gaat vader even de jeugd bij praten. De Monkeys, dat was een eh, band uit de jaren 60. deze jongens die waren niet samen bij elkaar gekomen... maar die werden door een auditie bij elkaar eh, gezet. Wat was er namelijk aan de hand? Er was een eh, productiemaatschappij in Amerika die dacht van... Eh, na aanleiding van het succes van de Beatles en andere beatgroepen... wat zou het leuk zijn om een tv-serie te maken rondom een beatgroep? Nou, om daarvoor jongens bij elkaar te trommelen... werden er audities gehouden in de Verenigde Staten. en uiteindelijk ontstond het daaruit dan de Monkeys. En het was onder andere David Jones die eh, al een theaterachtergrond had... en die eh, uitverkoren was om mee te doen aan die tv-serie The Monkeys. De band werd zo populair, net zoals de tv-serie... dat optredens niet uit konden blijven en dat heeft dan enige jaren geduurd. Mede dankzij het feit dat de Monkeys een paar voortreffelijke eh, songwriters achter de hand hadden. Jerry Coffin, Carole King, Neil Diamond. Konden ze een aantal grote hits leveren. Er is zelfs nog een reunie geweest van de Monkeys niet zo lang geleden. Maar die reunies zijn uh, voortijdig stopgezet... omdat uh, de Monkeys-leden toch niet zo goed met elkaar konden opschieten. Ruzie, inderdaad. David Jones dus, 66 eh, jaar geworden. Ik weet niet of je gisteren gegoogeld hebt... Maar als je gegoogeld hebt, dan kwam je op een gegeven moment... Eh, op de plek waar je normaal eh, de opdracht invult, een eh, groen kadertje tegen. En dat kadertje dat had te maken met het feit dat het precies 220 jaar geleden is geweest... dat de componist Rossini werd geboren. Gioacchino... Nee, ja, Gioacchino Rossini. <laughs> Ja, moeilijk Italiaanse naam. Hij is 220 jaar geleden geboren en dat doen ze tegenwoordig wel vaker bij Google. Als er een speciale dag is waarop iets of iemand herdenken is... dan eh, zetten ze daar een speciale afbeelding op neer. Dat hadden ze dus ook gisteren gedaan met eh, Rossini. Sowieso een bijzondere dag als je op eh, de 29 februari 1792 bent geboren. Rossini, die onder andere bekend geworden van de, Willem Tell-overturen... maar hij is ook bekend geworden van de opera De Barbier van Sevilla... Die componeerde hij in een tijdspanne van enkele dagen op 24-jarige leeftijd in 1816. En dit is muziek uit die barbier van Sevilla. La la la la.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 La la la la la la la la la. Maar al dat piekeren breng je in de misère, breng je in de misère. Achtbare bier zijn is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh, bravo, Figaro, bravo, benissimo, bravo. La la la la la la la la la. Steeds al die kerels die scheren van veel zo. La la la la la la la la la. Alle dode visjes bakt met tante K. En mijn oma Chrissy woont in Amerika. L'Amerika, l'Amerika, l'Amerika, l'Amerika. is die ouwe, die nemen wat trouwen. Feestelijk dood gaat in alle fatsoen. Als ze dollars heeft overgehouden, dan erf ik minstens een half miljoen. Daar rook ik sigaren in plaats van die peukjes. Ik komen een auto, maar wel een vierdeurs. Ik hou de bankiers allemaal in de gaten. Die krijgen bij mij niet de kans op de beurs. Die naar mijn centen kijkt. Die gooi ik met stenen oh la Donette, kan je begrijpen? Ik heb een botmes, ja, ik zal het eventjes slijpen.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 Ik ga eerst even eten, ik heb trek spaghetti. Ik ga met de meisje, die het heet Betty. Eerst nemen we Fino en IJs Italiano. En we gaan naar de kino. En we huren een kano, ik een café met een oude piano. Links om de hoek bij het meer van Lugano. Daar ga ik dan heen met die liefheid alleen. En de roep iedereen. Hey, Ficaro, Ficaro. Ficaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Moet je melkie, poes. Figaro. Mijn mes, mijn mes, waar laat ik nou mijn mes? Zeg, snap je dat nou? Mijn mes, zeg, waar is mijn mes? Ik raak door die meid mijn kop steeds kwijt. Oh, niemand de deur uit, niemand de deur uit, niemand de deur uit. Waar is mijn mes? Hé, hey, Figaro, word nou niet kwaad. hey, Figaro... Kijk waar je staat, kijk Figaro hier, kijk Figaro daar, kijk Figaro zus, kijk Figaro zo. Kijk nou toch goed, vlak voor je toet en laat je niet foppen, leg voor je dop. En als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat er van komt. Sokken verkocht, sokken sokken sokken Sokken Bravo bavissimo, bravo bavissimo, bravo bavissimo, bravo bavissimo, potte me fissimo, potte me vuien, en potte me neetje, potte me ja.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 Die zeeps op mop stijgt naar mijn kop, het wordt een hel. Adieu!